Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet strooit weer met miljoenen. Bedrijven die nauwelijks nog iets verdienen krijgen straks extra geld, wordt in Den Haag gezegd. Het zal vooral terechtkomen bij horeca, evenementen en in de cultuur, vertelt verslaggever Marleen de Roy. Ondernemers die ondertussen wel hun huur- en energierekening moeten betalen. Steun voor hun is er nu onvoldoende, zeggen de partijen. En daarom komt het kabinet nu met extra geld over de brug. Ja, het gaat om honderden miljoenen. Eerst waren er plannen om de steunpakketten minder riant te maken. Maar aangezien we voorlopig nog niet van corona af zijn, vindt het kabinet dat geen goed idee meer. Bij Forum voor Democratie gaan ze vanaf vanavond stemmen of Thierry Baudet mag blijven als partijleider. De tijdelijk voorzitter zegt dat de leden nu mogen bepalen of Baudet mag blijven. We hebben er meer dan 45.000. Daar gaat het ons eigenlijk om. We hebben ook gezegd dit binnen het referendum. Dat is nu bepalend. De leden zijn nu aan zet. Want eh, hoeveel procent precies wat vindt, dat weten we gewoon niet met zoveel leden. Dus die mogen het nu zeggen. De uitslag van het referendum is bindend, dus het bestuur moet de uitslag overnemen. NS haalt 49 dubbeldekkers van het spoor. Machinisten hebben over die dingen geklaagd. Als ze een beetje snel rijden, beginnen ze ineens te trillen. Waarom? Dat weet het bedrijf niet. Ja, we kunnen nog niet goed de oorzaak van die trillingen achterhalen. En dat is de reden om het voorzorg deze treinen van het spoor te halen en te vervangen voor andere treinen. Het kabinet werkt aan een nieuwe coronaroutekaart. Op die kaart kan iedereen straks zien welke maatregelen er worden genomen als het beter of juist slechter gaat met het aantal coronagevallen. Nu is er ook al zo'n routekaart, maar die is, die is er alleen als het slechter gaat. De nieuwe is ook bedoeld voor als het juist de goede kant op gaat en regels versoepeld kunnen worden. Een onverwachte zeehonden babyboom op een Duits eiland. Het klinkt daar nu ongeveer zo. Doordat er nauwelijks toeristen op het eiland komen, hebben de dieren weinig stress en zijn ze zich lekker extra aan het voorplanten.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 De gebedshuizen zijn mogelijk een bedreiging voor de Franse veiligheid. Moskeeën waar extremisme wordt bewezen worden gesloten. En de coalitie trekt honderden miljoenen euro's extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Bedrijven met meer dan 70% omzetverlies kunnen een groot deel van de vaste lasten terugkrijgen. Het weer bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 6 graden, maar het voelt waterkoud aan. Ook vannacht is het druilerig. these borderline. With any luck, though, I couldn't hide your cigarette. Telling her I've been taking it. Cause you're forcing me out of my mind.